Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse justitie heeft een inval gedaan bij BMW. De doorzoeking heeft te maken met het dieselschandaal... waarbij gesjoemeld werd met de uitstootwaarde van auto's. Zowel het hoofdkantoor in München als een kantoor in Oostenrijk worden doorzocht. Honderden ambtenaren zoeken naar bewijs van bewuste manipulatie... van uitstootgegevens door de autofabrikant. Eerder werd er duidelijk dat ruim 11.000 dieselauto's van BMW... verkeerde software zouden bevatten. De Amerikaanse president Trump heeft president Poetin gebeld om hem te feliciteren met zijn herverkiezing van zondag. Het telefoontje was onverwacht. Gisteren zei het Witte Huis nog dat er geen felicitatietelefoontje was gepland. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Trump dat hij Poetin waarschijnlijk over niet al te lange tijd zal ontmoeten. Ze zouden het dan volgens Trump kunnen hebben over de wapenwedloop tussen de VS en Rusland en over de situatie in Oekraïne, Syrië en Noord-Korea. Op een militaire vliegbasis in Wales is een stuntvliegtuig neergestort. De twee piloten zouden zich met een schietstoel in veiligheid hebben gebracht. Het toestel was een Hawk van de Red Arrows, een stuntteam van de Britse Royal Air Force... dat over de hele wereld shows verzorgt. En de vliegtuigen trekken meestal rode, witte en blauwe rookstrepen tijdens de stunts. Vanaf volgend jaar moeten bij verkiezingen alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nu is dat nog maar 1 op de 4. De nieuwe wet was al door de Eerste en Tweede Kamer, maar was nog niet in werking getreden. Minister Ollongren onderzoekt nog of stembureauleden mensen met een verstandelijke beperking mogen helpen met stemmen. Het weer nog, eerst nog helder, vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het oosten kans op mist. Morgen bewolking en zon en vooral smiddags kans op een bui.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 Richting Amsterdam staat tussen Leidsendam en Roelevarensveen 14 kilometer file door dat ongeluk... waar ook een zak asbest bij op de weg is terechtgekomen. Nog steeds maar één rijstrook open. En Rijkswaterstaat geeft aan dat de weg pas rond half tien vanavond weer vrij is. Je kan het beste omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44. Dat kan niet meer filevrij, maar in ieder geval eh, gaat dat sneller dan over de A4. Op eh, de A10 Noord richting de A10 Zuid bij Amsterdam dus. Tussen Zeeburg en Knopend Amstel 4 kilometer. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. Ook hier is maar één rijstrook open. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Papendrecht een half uur vertraging. En de A15 richting Europoort tussen Rotterdam IJsselmonde en Knopend Benelux een kwartier extra. Ehm, op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zwijndrecht en Knopend de Brechtseplein. 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door een kapotte vrachtwagen. Een een half uur vertraging op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en de aansluiting met de N208.